uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Mexicaanse drugsbaron El Chapo is in oktober in het diepste geheim geïnterviewd door acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone. In het gesprek kreeg Penn onder meer te horen dat El Chapo's drugskartel gebruik maakt van informanten in het Mexicaanse leger. De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat ze van het interview afwisten en dat ze mede daardoor El Chapo op het spoor zijn gekomen. De drugsbaron werd vrijdag opgepakt. Gisteravond werd bekend dat Mexico hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten. De Friese politie gaat vandaag verder met het onderzoek in Zandhuizen... waar gisteren een echtpaar dood in huis werd gevonden. De zoontjes van het stel waren buiten. De Friese politie heeft nog geen idee of de ouders om het leven zijn gekomen... door een misdrijf, een ongeluk of iets anders. De jongens van vijf en zes zijn opgevangen. Het huis is vannacht bewaakt. De man die donderdag een politiebureau in Parijs aanviel... woonde in een Duits asielzoekerscentrum. Zijn woning in het AZC in Recklinghausen is gisteren doorzocht. Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man betrokken was bij andere plannen voor aanslagen. De 20-jarige Marokkaan werd tijdens de aanval in Parijs doodgeschoten door de politie. De hoogste lotto-jackpot ooit in de Verenigde Staten is niet gevallen. Miljoenen Amerikanen hoopten op de hoofdprijs van bijna 950 miljoen dollar in de Powerball-loterij. Maar niemand had de juiste combinatie van zes cijfers. De kans daarop was dan ook 1 op de 292 miljoen. De jackpot stijgt nu verder naar 1,3 miljard dollar. Volgens de loterij is dat een nieuw wereldrecord. Na aftrek van de belastingen blijft er nog ruim 800 miljoen dollar over. De volgende trekking is woensdag. Het weer af en toe een bui, eerst in het westen, later ook op andere plaatsen. De wind wordt zuidwest, is vrij krachtig tot hard en het wordt tussen de 7 en 8 graden. Dit was het ZFM.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 wat een beetje jazzy is eh, eh, georiënteerd, zo moet ik het zeggen. The Lamplighter. Nou, u, waant zich al in de straten van Londen. Eh, de tijd van Jack the Ripper. Donkere steegjes, pittoreske huisjes... en een mannetje wat met een, ja, een, een, hulpmiddel...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 If you want the things you must have showers So when you hear a thunder Don't you run under a tree There'll be pennies from heaven For you and me every cloud contains a penny from heaven. You'll find your fortunes falling, baby, all over the town.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 Sweet azaleas, every color, every kind, and the first and the last. the street and in the flowers. There'll be a season of peace at the borderline where we'll And history will crown us. Check that out now, too. Who got be there behind? If I never, would you say that it's alright? When the children play, they always say, they say that we were like I sing shrine to the first and the last who are divine. One and all, the big and small, a common bird. Each and every child for all his worth. Take the one who's always last and make him first Weet het af omdat we naar de klok van 11 eh, uur gaan. Straks komen reclame Niels de reclame weer voorbij. <clears throat> Dit is eh, Zandvoort Jazz en mijn naam is Jacques Duif. Maar als u eh, naast jazz ook van soulmuziek houdt, luisteraars... dan heb ik een goed bericht voor u. Want mijn collega Willem Bruis die gaat de komende woensdagen... vier weken lang lekkere soulmuziek voor u presenteren. Dat doet u op de woensdagavond tussen 8 en 10 uur. En ik ken Willem als een, collega die uitstekend eh, repertoire allemaal uitkiest... en het ook op een hele prettige manier aan u presenteert. Dus ik zou wel zeggen, vergeet dat niet te beluisteren. Dat is elke woensdagavond de komende vier weken... tussen uh, eh, 8 en 10 uur s'avonds. muziek is food for the soul. Nou, zo is het ook helemaal. Voeding voor uw ziel. Ik ga eruit eh, voor reclame, niet als reclame... maar ik ben zo dadelijk nog een vol uur bij u terug.